Dat schrijft Urlings in een brief aan de Tweede Kamer. Ook wordt onderzocht hoe gemeenten de prijzen die particuliere parkeergarages rekenen beter kunnen sturen. Uit onderzoek van Detailhandel Nederland bleek eind vorige week dat parkeren in Nederland steeds duurder wordt. De onderzoekers spraken van slinkse prijsverhogingen. De tarieven lijken hetzelfde, maar waar je vroeger voor een bepaald bedrag een vol uur kon parkeren, kan dat nu nog maar voor 50 minuten. CDA, VVD en PVV vinden dat gemeenten de lasten niet mogen verhogen. In het tv-debat voor de gemeenteraadsverkiezingen bij de NOS zeiden ze dat bijvoorbeeld de onroerende zaakbelasting niet omhoog kan en dat gemeenten vooral moeten bezuinigen op bureaucratie en subsidies. PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en D66 sluiten niet uit dat gemeenten uiteindelijk lasten moeten verhogen. In het debat werd behalve over de financiële problemen ook gediscussieerd over integratie en het gezag van de overheid. Vooral bij het onderdeel integratie ging het er in de discussie soms fel aan toe. In de Zuid-Afghaanse provincie Kandahar zijn door een bombardement vijf burgers gedood. Tijdens een patrouille zagen militairen van de internationale troepenmacht ISAF dat Afghanen langs de kant van de weg een gat groeven. De militairen vermoeden dat er een bermbom werd geplaatst en vroegen om een luchtaanval. Na de aanval bleek dat er geen bermbom lag. Zondag kwamen twaalf Afghaanse burgers om toen twee raketten van de ISAF hun doel misten. Dat gebeurde in de provincie Helmand, waar Amerikaanse, Britse en Afghaanse militairen bezig zijn met een groot offensief tegen de Taliban. Het weer wisselend bewolkt en nevelig. Het vriest 3 tot 7 graden. In de ochtend in de westelijke helft wat lichte sneeuw. Later op de dag wordt het droog en is er af en toe zon. Het wordt een graad of 3. Dan wordt het ook droger.